Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In de VS is met afschuw gereageerd op de aanval van een man bij het Capitool... waarbij een politieman om het leven kwam en een ander zwaar gewond raakte. De aanvaller reed met zijn auto in op agenten die bij een afzetting stonden. De dader werd door agenten neergeschoten toen hij met een mes op hen afliep. Hij overleed later in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media gaat het om een man van 25... Uit bericht op Instagram zou blijken dat hij medische problemen had en zijn baan was verloren. Volgens de politie is er geen link met terrorisme. Burgemeester Halsma van Amsterdam pleit voor heropening van onder meer dierentuinen en terrassen. In het tv-programma Bo zei ze dat ze liever heeft dat mensen geordend op een terras zitten... dan met een grote groep in het Vondelpark. Dat werd afgelopen week vanwege de drukte ontruimd door de politie. Halsema zegt dat ze de gezondheidscrisis niet relativeert... maar dat de coronaregels en het leven beter op elkaar moeten aansluiten. In het Radboud UMC in Nijmegen zijn afgelopen avond bijna 200 personeelsleden van boven de 60 geprikt met het AstraZeneca-vaccin. De vaccins waren eigenlijk alleen bedoeld voor zorgpersoneel, maar dat ging voor een deel niet door vanwege de ingelaste prikpauze met het middel van AstraZeneca voor mensen onder de 60 jaar. De vaccins waren maar beperkt houdbaar en daarom werden medewerkers van andere afdelingen van het Nijmeegse ziekenhuis opgeroepen. Een prestigieuze wedstrijd in de Amerikaanse honkbalcompetitie wordt dit seizoen niet in de staat Georgia gespeeld. Het gaat om de All-Star wedstrijd die door de organisatie van de competitie is verplaatst uit protest tegen een nieuwe kieswet in Georgia. Die is volgens democraten bedoeld om zwarte kiezers te ontmoedigen om te gaan stemmen.